waarschuwt de hoge commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties, Navi Pillay... Volgens haar zijn vooral moslims in gevaar. Ze roept de internationale gemeenschap op meer te doen. Sinds december woedt in het land een burgeroorlog tussen islamitische en christelijke strijders. Meer dan duizend mensen zijn omgekomen en naar schatting een miljoen mensen zijn gevlucht. De Europese Unie wil 500 militairen sturen, maar het is onduidelijk wanneer die troepen komen en welke landen ze moeten leveren. De vestigingen van boekhandel Polaren blijven zo kort mogelijk dicht, zei directeur Jan van der Wouw in Pauw en Witteman. De 20 Nederlandse vestigingen zijn vanaf vandaag tijdelijk dicht. Wanneer de boekwinkels precies weer opengaan, kon de directeur niet vertellen. Hij bevestigt dat er een paar miljoen euro nodig is om door de situatie heen te komen. Ook zei hij dat er gesprekken worden gevoerd met overnamekandidaten. Het dodental van de brand in een bejaardentehuis in de Canadese provincie Quebec is opgelopen tot 14. Hulpverleners zoeken in het puin nog altijd naar lichamen. Er worden nog 18 mensen vermist na de brand van donderdag. Over het puin ligt een dikke laag bevroren bluswater, waardoor het zoeken moeilijk gaat. Bedrijven die betere producten willen maken... moeten meer aandacht hebben voor hun eigen bedrijfscultuur... zeggen onderzoekers van de jaarlijkse innovatiemonitor... Volgens hen denken bedrijven bij productverbetering vooral aan techniek. Terwijl zaken als flexibeler werken en meer samenwerken met externe partijen... voor een groot deel bepalen of een onderneming vernieuwend is. De onderzoekers noemen dat sociale innovatie. Het weer op de meeste plekken droog en opklaringen. De temperatuur daalt naar 0 tot 3 graden. Op natte weggedeeltes kan het glad worden.